Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen dag zijn 40.000 mensen geëvacueerd uit belegerde Oekraïnse steden, zegt president Zelensky. Maar opnieuw heeft niemand de havenstad Mariupol kunnen verlaten. Volgens Zelensky hebben de Russen zich daar opnieuw niet aan het tijdelijke staakt het vuren gehouden. Ook is het niet gelukt om hulpgoederen naar de stad te brengen. Honderdduizenden inwoners van Mariupol zitten zonder eten, drinken, medicijnen en elektriciteit. Zelensky spreekt van regelrechte terreur van ervaren terroristen. Oekraïne heeft geen contact meer met de kerncentrale in Tsjernobyl... heeft de regering laten weten aan het Internationaal Atoomenergieagentschap. De voormalige centrale, waar in 1986 een kernramp plaatsvond, is in Russische handen. Eerst was er nog mailcontact mogelijk, maar nu niet meer. Woensdag meldde Oekraïne dat de kerncentrale geen stroom meer had... waardoor de koelsystemen zouden kunnen uitvallen. Inmiddels zou de stroomtoevoer weer werken, maar het atoomenergieagentschap kan dat nog niet bevestigen. Het aantal volwassenen met overgewicht is niet gedaald sinds de invoering van het Nationaal Preventieakkoord in 2018. Ook het aantal rokers en drinkers is amper afgenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De overheid stelde het preventieakkoord op met 70 organisaties... met als doel dat mensen gezondere keuzes zouden maken. Maar ruim drie jaar later heeft nog steeds de helft van de volwassenen overgewicht. Het aantal rokers daalde minimaal van 22 naar 21 procent... en ook het aantal zware drinkers bleef vrijwel gelijk. De Koninklijke Marechaussee heeft in Zuid-Limburg twee panzerwagens met wapens en munitie in beslag genomen. Ze stonden op een truck met oplegger en waren op weg naar Engeland. Het transport reed op de A2 en werd in de buurt van Gronsveld aan de kant gezet.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 Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Yeah, messing with my medulla. I can't talk alone. Oh no. What it feel like, what it feel like Like I know I see be for real life, for real life In a my condo mm, Loving up your body in fast and slow-mo If I hit you, it's my combo Can you never ever let me go? Oh, dancing Kiss me through the cellular Kiss me to the phone Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular make you try to enjoy. Problem in not the finish, yeah. so make you try to enjoy. Uh-huh. Make you dance like Luwala, yeah, Luwala. Make you dance like Luwala, yeah, Luwala. Make you dance like Luwala, yeah, Luwala. Make you dance like Luwala, yeah, Luwala. show that when I needed Are you?